Ember Brandsen met het NOS-journaal. Middelbare scholieren die het afgelopen jaar de rekentoets hebben gemaakt... scoorden gemiddeld een 5,9. Zes op de tien examenleerlingen haalden een voldoende. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was voor het eerst dat de rekentoets deel uitmaakte van het eindexamen. De resultaten tellen nog niet mee. Dat gebeurt pas vanaf 2016. In de tussentijd wordt de toets nog aangepast. Eerder dit jaar was er veel kritiek. De rekentoets zou te moeilijk zijn. En ook zouden de vragen omslachtig zijn zijn geformuleerd. Europese politici lijken weinig te zien in het opsplitsen van Google. Vorige week verscheen er vanuit het Europees Parlement een conceptmotie over het opsplitsen. Het plan werd geopperd om machtsmisbruik van de internetgigant tegen te gaan. Twee van de eurocommissarissen die erover gaan reageren terughoudend. De een vindt het te vroeg en de ander stelt dat een maatregel als het opsplitsen van Google niet thuis hoort in een markteconomie. Het Europarlement debatteert waarschijnlijk aankomende dag over de kwestie. Commando's van het Jemenitische leger hebben acht gijzelaars bevrijd. Die waren ontvoerd door een aan Al-Qaeda gelieerde groep. Bij de actie in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Nationale Veiligheidsraad zeven terroristen gedood. Een van de gijzelaars was een Amerikaanse militair adviseur. Wanneer hij en de zeven anderen zijn ontvoerd is niet bekendgemaakt. In de Amerikaanse stad Ferguson heeft de politie in een geparkeerde auto het lichaam van een man gevonden. Hij is waarschijnlijk omgekomen door een misdrijf. Of de dood van de man verband houdt met de onrust in Ferguson is niet duidelijk. Afgelopen nacht waren er weer hevige rellen omdat de blanke politieagent die in augustus een ongewapende zwarte tiener doodschoot niet wordt vervolgd. Het weer, het is vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden.